Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In het wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum... op meer afstand te plaatsen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het WODC is officieel onafhankelijk... maar Nieuwsuur meldde enkele weken geleden... dat een aantal rapporten door de politiek was beïnvloed... zoals het onderzoek over het softdrugsbeleid. Minister Grapperhaus heeft drie onderzoeken aangekondigd. De Kamer wil dat hij er vaart achter zet en benadrukt dat mensen moeten kunnen vertrouwen op de onafhankelijkheid van de rapporten van het WODC. Grote bedrijven in Nederland moeten binnen vier jaar stoppen met het gebruik van gas uit Groningen. Dat heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat geschreven in een brief die aan zo'n 200 bedrijven gestuurd zal worden. Wiebes noemt 2022 als het jaar waarin dat uiterlijk gebeurd moet zijn. De bedrijven hebben twee opties, duurzame energie opwekken of overstappen op een ander soort gas. Het voornemen om in Groningen minder gas te winnen stond in het regeerakkoord. Het is nodig vanwege de aardbevingen die de gaswinning veroorzaken. Op de luchthaven van Hannover zijn Koerden en Turken met elkaar op de vuist gegaan. De Koerden protesteerden tegen de militaire operatie van Turkije... tegen een Koerdische militie in de Syrische regio Afrin. Ze riepen onder meer dat president Erdogan een fascist is. De Koerden zouden zijn aangevallen door passagiers van Turkish Airlines. De Duitse politie gebruikte pepperspray om de groepen uit elkaar te drijven. Op Schiphol was er de afgelopen avond ook een kort protest van enkele tientallen Koerden. Ook dat dreigde te escaleren, maar de marechaussee voorkwam dat. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 4 graden. Overdag bewolkt en vooral smiddags af en toe lichte regen of motregen...